uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bij aanslagen op zeker drie hotels en drie kerken in Sri Lanka... zijn tientallen slachtoffers gevallen, onder wie ook buitenlanders. Volgens een ziekenhuisdirecteur zijn er meer dan 20 doden en 280 gewonden. Er waren explosies in hotels in de hoofdstad Colombo... waar veel buitenlandse toeristen komen. In Colombo is ook een kerk geraakt... waar gelovigen het paasfeest vierden. Verder zijn er explosies geweest bij twee kerken op andere plekken in het Zuid-Aziatische land. Over de achtergrond van de aanslagen in Sri Lanka is nog niets bekend. In delen van het land is een brandlucht te ruiken door paasvuren... die in Duitsland en het oosten van het land zijn aangestoken. De oostenwind blaast de rook en de roetdeeltjes richting het westen. Het RIVM waarschuwde eerder afgelopen week al... dat de paasvuren smog en een slechte luchtkwaliteit kunnen veroorzaken. In de deelstaat Turingen, in het midden van Duitsland, is een babylijtje gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om een pasgeboren baby gaat. Het is vooralsnog onduidelijk waar het lichaam vandaan komt... en of het om een jongen of een meisje gaat. Het kind was wel aangekleed toen het werd gevonden. Rond de Libische hoofdstad Tripoli zijn zware gevechten uitgebroken. De regeringstroepen zijn een aanval begonnen op militante groeperingen van krijgsheer Haftar. Die zei eerder al dat hij de hoofdstad in wil nemen. De luchthaven van Tripoli is inmiddels gesloten. Het is onbekend of er slachtoffers zijn gevallen. In Helden in Noord-Limburg is een jongen van vijf gisteren uit een kermisattractie gevallen. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er toe is, is onbekend. De jongen zat in een rupsbaan die na het ongeluk is stilgelegd. Volgens de eigenaar van de attractie zou de jongen tijdens de rit zijn gaan staan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de attractie. Het weer nog, het wordt vandaag weer een zonnige dag. De temperatuur loopt op van 20 graden in het noorden... tot zo'n 24 graden in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.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 Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. En vandaag gaan we het hebben over de grote operastemmen uit de geschiedenis. Dat betekent dat u ook wat historische opnamen te horen krijgt van heel lang geleden. Eh, kunt u voorstellen Pavarotti, eh, Domingo Carreras, Montserrat Caballé, Maria Callas. Nou ja, ze komen allemaal in dit programma voorbij. We beginnen met de drie tenoren. Luciano Pavarotti, eh, José Carreras en Placido Domingo. En zij zingen uit Turandot, gaan zij zingen het bekende Nessun Dorma. weer een mooiere opening hebben dan eh, deze van de drie beroemde tenoren Luciano Pavarotti, José Carreras en Placido Domingo. En zij zongen uit Turandot van Puccini het overbekende uh, Nessun Dorma. We gaan eh, naar de volgende prachtige stem uit de opera geschiedenis een Griekse zangeres die eh, nog steeds wordt geëerd als een van de aller, allergrootste sopranen die de wereld ooit gekend heeft. En dan hebben we het natuurlijk over Maria Callas. Zij gaat uit eh, Carmen van Georges Bizet gaat zij zingen de Habanera L'amour est un oiseau rebelle. met de grootste opera-stemmen uit de geschiedenis. En eh, als u wat nadere informatie wilt, die komt op onze Facebookpagina, biografieën en zo. Want anders moeten we zoveel praten. Dus biografieën en, en, en nadere informatie over de zangers kunt u terugvinden op onze Facebookpagina. Uh, eh, ZFM Klassiek of ZFM Klassiek. We gaan eh, verder met een andere meneer uit Duitsland. Een man die ook heel bekend is geworden door zijn operettenvertolkingen, Maar ook wel degelijk heel serieus opera zong. En dan heb ik het over Rudolf Schock. En Rudolf Schock gaat voor u zingen. En dan moet ik weer mijn beste Duits naar voren halen. Nein, langer trag ich nicht die kwalen. En dat komt uit de opera Der Freischütz van Carlo, eh, Carlo Maria van Weber. Politik wahren, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen Glück meine Hand? wenn der Himmel mich verlassen. Die Vorsicht ganz ihr Aug gewandt, soll das Verderben mich erfassen, verfiel ich in des Sohn. riet, lässt nicht ab vom treuen Hoffen. Max, bringt gute Zeichen mit, Max, bringt gute Zeichen mit. Wenn sich rauschen Blätter regen, wenn sie wohl, es sei mein Fuß, hüpft vor Freude schitterende muziek. We gaan een, eh, eigenlijk een beetje een, zijsprongetje maken. Uh, dat hoort niet helemaal tot de klassieke muziek. Denkt men. Ik vind eigenlijk van wel. In 1961 kwam eh, de film The West Side Story uit. Met natuurlijk prachtige muziek daarbij van Leonard Bernstein. Ehm, in de jaren 90 ehm, deed hij het nog eens dunnetjes over en maakte hij er een, zeg maar, klassieke versie van. Met een symfonieorkest en met de grootste stemmen die je maar kunt voorstellen. En dan praat ik dus ook wederom over uh, José Carreras en Kiri Te Kanawa uit Nieuw-Zeeland. Een uh, fantastisch koppel. En die opname heeft zoveel indruk op mij gemaakt... dat ik vond eigenlijk dat het in dit programma niet mocht ontbreken. We gaan uit deze prachtige klassieke versie van de West Side Story dus luisteren naar José Carreras, Kiri Tekenawa met Tonight. Maria! Shh. Maria. Wyatt. Come down. No. Maria. Please. If Bernardo. He's at the dance. Come down. He will soon bring Anita home. Just for a minute. A minute is not enough. For an hour, then. I cannot. Forever! Then I'm coming up. Maria! Momentito, Mama! Maria! Maria! Calladito. dito. Shh. It is dangerous. I'm not one of them. You are. But to me, you are not. Just as I am one of them. To me, you are all the. Haruka? His pet name for me. I like him. He will like me? No. He's like Bernardo. Afraid. Imagine being afraid of you. You see? I see you. See only me. and in I'm not afraid. You are strict with me. Please. I love you. Yes, yes. Hurry. Go. Buenas noches. Buenas noches. Wait! When will I see you? Tomorrow. I work at the bridal shop. Come there. At sundown. Yes. Good night. Good night. Tony! Shh. Come to the back door. See. Si. Tony! What does Tony stand for? Anton. Teodoro Anton. Teodoro Maria. ik weet niet hoe het komt, maar ik hou het nooit droog als ik dit hoor. Dat had ik als jochie van 14 al toen ik de film voor het eerst zag. En nu gebeurt het gewoon weer. Zo emotioneel en zo verschrikkelijk mooi. Deze muziek van Bernstein en dan die twee prachtige stemmen van Carreras en Tekenawa... die dit klassieke stuk uit West Side Story voor u vertolkten. Tonight. Erg mooi. Al zeg ik het zelf. We gaan eh, een paar hele historische opnames draaien nu. Dat zijn hele oude opnamen. Ze kraken ook. Eh, maar ja, dat kan ook niet anders. Het zijn opnames van, denk ik, van eh, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus loop niet gelijk naar de radio om allerlei instellingen te veranderen. Het ligt gewoon aan de opname. Want ze zijn heel oud. De eerste die wij voor u gaan draaien, dat is Enrico Caruso. En Caruso is natuurlijk een voorbeeld voor ook de drie tenoren daarna. Eh, onder andere Pavarotti was helemaal gek van hem. En Enrico Caruso was natuurlijk een grote Italiaanse tenor. En van hem gaan wij draaien Una Fortiva Lagrima uit L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti. Mm-hmm. het eh, leuke is nog om te vermelden natuurlijk dat eh, meneer Caruso de eerste operazanger ter wereld was die een plaat maakte. Of dat deze opname is geweest, dat kan, ik u helaas niet vertellen. Maar ik denk wel dat het eh, ongeveer uit deze periode kwam. Dit was echt een hele oude opname eh, uit het begin van de vorige eeuw. En het was waarschijnlijk gekopieerd van een hele oude 78 toerenplaat. Maar het is natuurlijk wel prachtig om dit eens te horen, dat dit nog bestaat. De volgende dame is ook weer zo'n grootheid uit de operawereld. En ehm, een dame met ook weer een fantastische sopraanstem. Uh, wat we nu gaan doen is een, eh, niet een opname uit een opera, maar uit een oratorium. En ook dat deden deze mensen natuurlijk. We gaan het hebben over Elisabeth Schwarzkopf. En zij gaat uit De Messiah van George Friedrich Händel zingen Er weidet zijn Herde. Elisabeth Schwarzkopf. kwamen we er eh, daar juist achter dat eh, de opname die u eerder hoorde van eh, Caruso... dat dat de, een van de allereerste grammofoonplaten ter wereld was. de datum is vermoedelijk zo 1902 of 1903. Het was niet, was niet dit, dit nummer. Hij had daarvoor al een andere opname gemaakt. Dus was niet deze. Maar in ieder geval, dan weet u dat ook weer. En de informatie verder over de zangers komt uh, apart te staan op onze Facebookpagina. Zodat u nog wat meer gegevens kunt eh, gaan eh, lezen over de fantastische stemmen die we vandaag hebben. We gaan eh, nu even kijken naar eh, Dietrich Fischer-Dieskau. Dat is de volgende zanger die wij gaan behoren. Dit is een heel eenvoudig stuk met alleen maar pianobegeleiding. Heel mooi, maar het is dan ook wel die forelle van Frans Schubert. in einem Bächlein hell, da schoss ihn froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßer Ruh des muntern Fischleins Bade, im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade, im klaren Bächlein zu. Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel Endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zog er seine Ruten. Das Fischlein, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. piano. En prachtig die stem van deze Dietrich Fischer Dieskau. Het zijn eh, natuurlijk een heleboel eh, toch wel oudere en vooral ook historische opnames. Ehm, maar ze zijn prachtig om terug te horen, dat wel. Placido Domingo. U heeft hem al eerder gehoord in, ehm, samen met die andere twee. Maar nu doet hij het in zijn eentje. En we gaan een stuk draaien uit de Barbier van Sevilla van uh, Giacchino Rossini. En het stuk wat we eruit draaien, dat zal u zeer bekend in de oren klinken. Omdat onze eigen Doris het ooit <laughs> ook eens heeft opgenomen met een totaal andere tekst. Maar nu dan eh, Domingo met Cavatino Largo al Factotum uit de Barbier van Sevilla. la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita più nobile non lo ci dà la la la la la la la la la la Rasoli e pettini, lancete forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa che poi del mestiere con la donna cornetta col cavaliere con la donnetta tra la la lera col cavaliere tra la la la la la qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ai me, ai me. che fai me? Che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro. Ja, En het is leuk als je dit dan toch hoort. Dat je dan iedere keer ook even aan Doris moet denken. Waarvan ze ooit zeiden dat hij niet zo'n grote timing had qua muziek. Maar dit toch wel voor elkaar kregen. Dat is een hele leuke opname van. Moet u maar eens opzoeken. Ehm, uit de barbier van Sevilla dus. En dit, de, zanger die u hoorde was Placido Domingo. We gaan eh, verder met Richard Tauber. Ook weer zo'n eh, man die eh, in de vijftiger jaren heel groot was. En ook dit is weer een wat historische opname. Dus de geluidskwaliteit is dan misschien iets minder dan u gewend bent. Maar dat kan ook niet anders want het is een oude opname. Richard Tauber dus gaat eh, zingen voor u Freundlich blick ich auf diese und jene. En dat is een eh, stuk dat voortkomt uit de opera Rigoletto van natuurlijk wie anders Giuseppe Verdi. En Gwiazdy się cieni, wicherne, wicherne, mich e lecz dobrze beben. Doch mich hessen all jene Schöne, denn ich eh, liebe für keine allein. Die Natur will uns alle beglücken, nur der Weg, der verschönt, das Leben, sagt die eine, mich heißen, morgen wird mich die andere Freund. Ja, morgen, morgen wird mich die andere Freund. lästigen Banden immer wieder liegt die Schicksal, die Schicksal erfahren. Dagen vor die Vereine bewahren, nur in Freiheit. Niemand hemmte mich das Auge des Gatten, seiner Einfahrt so fern ich kann lachen. Sagen Argus, auch er kleiner sein ja, der Sieger bleibt, am Ende, am Ende doch mein, ja, aan Ende Ja, ik zei het al, het zijn eh, historische opnames. Uh, waarschijnlijk dateren, nou, wat zal ik zeggen, jaren 40, 50 van de vorige eeuw, zo'n beetje. Dat geldt ook voor eh, de opname die we nu gaan draaien. Want die is van een tijdgenoot van eh, de vorige zanger Richard Tauber. Dat is namelijk Jozef Schmid. Ook een hele bekende zanger uit die periode. Ik weet, dat, ik weet bijvoorbeeld dat mijn oma daar helemaal gek van was. Die vond dat zo mooi altijd. Die had ook heel veel platen van deze gasten. En dat waren dan... Eh, net geen 78 toerenplaten meer. Dat waren wel LP's. Nou ja, en LP's zijn natuurlijk in de jaren 50 zo'n beetje begonnen. Dus zodoende. Jozef Schmid, die gaat ehm, een prachtig stuk zingen. Und es blitzen die Sterne. En eh, dat komt uit de opera eh, Tosca. En in dit geval van Giacomo Puccini. Jozef Schmid was dat dus. En weer naar een zangeres. Ook haar heeft u al eerder gehoord in dit programma. Namelijk eh, met dat prachtige duet uit de West Side Story. Kiri Te Kanawa. Ze komt eh, uit Nieuw-Zeeland. Ik vermoed dat ze, eh, gezien haar naam, dat ze toch wel een beetje van Maori afkomst is. Maar in ieder geval, het is een van de grote stemmen. Ook van deze tijd nog steeds. Zij gaat eh, uit La Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart een prachtig stuk zingen. En dat heet Porgi Amor. Kanawa. Ik weet niet of ik het straks goed gezegd heb, maar dan zeg ik het nu in ieder geval goed. Kiri Te Kanawa, zo heet ze. En zij zong dus een prachtig stuk van... Eh, van, eh, van Mozart uit La Nozze di Figaro. En het stuk dat heette Porgi Amor. En zo, eh, als het zo gaat, dan schiet het lekker op. Is het eerste uur alweer om. En gaan wij ons opmaken voor het NOS Journaal. En we komen zo meteen natuurlijk met nog veel meer moois eh, uit de operawereld eh, bij u terug. En er komen nog een paar prachtige dingen hoor dat kan ik u vast eh, helemaal verzekeren. Mocht u suggesties hebben voor dit programma, eh, ideeën voor, of verzoekjes, laat het ons dan rustig weten via onze Facebookpagina. En daar kunt u alles op kwijt. Wij lezen dat en dan kunnen we proberen daaraan tegemoet te komen.